Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse oud-premier Tony Blair zegt de volledige verantwoordelijkheid te nemen... voor alles wat volgens de commissie Chilcot is fout gegaan... rond de invasie in Irak in 2003. Chilcot kwam vanochtend na zeven jaar onderzoek... met zijn eindrapport over de Britse rol in de Irak-oorlog. Volgens Chilcot heeft de regering destijds te snel besloten tot deelname... terwijl er nog vreedzame opties voorhanden waren. Blair zegt in een geschreven statement dat hij er toch bij blijft... dat het beter was om de Iraakse leider Saddam Hussein af te te zetten. Blair zegt ook dat de informatie die hij kreeg over aanwezige massavernietigingswapens gebaseerd waren op betrouwbare inlichtingen. Utrecht krijgt vanaf volgend voorjaar weer raamprostitutie. Niet ver van het zandpad, waar vroeger de prostitutieboten lagen, komen 162 werkplekken. Utrecht heeft geen raamprostitutie meer sinds de gemeente in 2013 de vergunningen introk voor de boten en de werkplekken in het centrum. Aanleiding waren signalen van mensenhandel en slecht toezicht. Een dierenpark ten zuiden van Berlijn is ontruimd nadat een leeuwin uit haar verblijf was ontsnapt. Op het moment dat het dier wegliep waren er ongeveer 100 mensen in het park. De leeuw werd met een verdovingsspuit uitgeschakeld en teruggebracht naar haar hok. Volgens de politie is er geen gevaar geweest voor het publiek. En de Argentijnse voetballer Lionel Messi is door een Spaanse rechtbank veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens belastingontduiking. Ook moet de sterspeler van FC Barcelona een boete betalen van 2 miljoen euro. Messi hoeft niet de gevangenis in. Bij een straf van minder dan twee jaar hoeft een veroordeelde in Spanje niet de cel in als die geen strafblad heeft. Het weer vanmiddag een afwisseling van zon en wolken en in het binnenland een enkele bui. Het is tussen de 17 en 21 graden. Morgen min of meer hetzelfde. Vrijdag is er meer bewolking en vooral in het noorden regent het nu en dan.